een Klomp met het NOS-journaal. In de Turkse stad Istanbul in de populaire club Reina. Er vielen zeker 39 doden, onder wie 15 buitenlanders. Hun nationaliteit is nog niet bekendgemaakt. Er zijn ongeveer 70 gewonden. Na de schietpartij is de dader ontkomen. De politie heeft tijdens de jaarwisseling in Friesland, Groningen en Drenthe 40 mensen opgepakt, vooral voor brandstichting, vernieling en belediging. In Elim in Drenthe werd de brandweer bekogeld met zwaar vuurwerk. Twee jongeren zijn opgepakt. In Den Haag zijn ambulancemedewerkers bekogeld... die een zwaargewonde politieagent hielpen. In Utrecht werden meerdere auto's in brand gestoken. En in Amersfoort zijn 30 jongeren opgepakt die vernielingen aanrichten. De Britse koningin Elisabeth is niet bij de traditionele nieuwjaarsmis. De 90-jarige koningin heeft nog altijd veel last van een zware verkoudheid. Daarom miste ze ook al een kerkdienst tijdens kerst. Bij een brand op een veerboot in Indonesië zijn 23 mensen om het leven gekomen. De boot was onderweg van Jakarta naar een toeristisch eiland. Volgens de politie is de brand veroorzaakt door kortsluiting in een stroomgenerator. De Duitse politie heeft in Keulen honderden mannen omsingeld en naar hun papieren gevraagd. De meeste waren van Arabische en Noord-Afrikaanse afkomst. Wie zich niet kon identificeren werd opgepakt. De politie was streng om een herhaling van vorig jaar te voorkomen. Toen werden bij het station van Keulen honderden vrouwen aangerand of bestolen tijdens de nieuwjaarsnacht. De politieke partij 50PLUS heeft vanaf morgen een eigen radiozender, 50PLUS Radio. Daarop zal volgens partijleider Henk Krol gemengde muziek te horen zijn, afgewisseld met nieuwsberichten van het ANP op de hele uren en partijberichten op de halve uren. Voorlopig is de zender alleen via internet te beluisteren. Het weer bewolkt en vanuit het noordwesten komen buien het land in. Het wordt 3 tot 7 graden. Vanaf morgen een paar dagen droog met wat zon en dan een graad of 5.